Juris Stubenitski met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving lopen tot ruim 200. Er zijn meer dan 1000 gewonden en honderden mensen worden nog vermist. Het zwaarst getroffen zijn de steden Van en Erchis. Veel gebouwen zijn ingestort en gevreesd wordt dat het dodental nog met honderden oploopt. Het moederbedrijf van de Zweedse autofabrikant Saab heeft de overeenkomst met Chinese investeerders opgezegd. Volgens Swedish Automobile kunnen de Chinezen hun afspraken niet nakomen. Afgelopen zomer beloofden ze miljoenen te investeren in het noodlijdende saap in ruil voor een belang van bijna 54 procent. Door het mislukken van de deal is de redding van saap verder in gevaar gekomen. Op de EU-top in Brussel is het gisteren tot een aanvaring gekomen tussen president Sarkozy en de Britse premier Cameron. De Franse president vindt dat de Britten, die niet behoren tot de eurozone, zich te veel bemoeien met het overleg over de euro. Sarkozy zou hebben gezegd dat hij er niet goed van wordt dat Cameron de eurolanden aldoor bekritiseert en zegt wat ze moeten doen. Bondskanselier Merkel en Sarkozy zeiden gisteravond dat er pas op de extra top komende woensdag knopen worden doorgehakt. De politie heeft na een achtervolging tussen Gorkum en Utrecht twee mannen aangehouden. De auto, met een Frans kenteken, ging er vandoor bij een politiecontrole bij Nieuwegein. Hij reed met hoge snelheid op de A27 richting Gorkum, waarna hij werd achtervolgd door de politie. Een uur lang reed de auto heen en weer tussen Gorkum en Utrecht. Er werd ook spook gereden. Uiteindelijk werd de auto met behulp van een politiehelikopter bij Houten tot stilstand gedwongen. Het weer, het wordt een zonnige dag. De temperatuur ligt rond de 12 graden, maar door de stevige zuidoostenwind voelt het frisser aan. Morgen zwaar bewolkt en regen, het wordt dan ook een graad of 12. Dit was het. En... Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Alkmaar en Heemskerk.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 Oh, damage is done, so I guess I'll be leaving. Oh damage is done, so I guess I be leaving. Oh, the damage is done, so I guess I be Don't have to say what you did. I already know.